Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton brengt volgende maand een bezoek aan Birma. Het is voor het eerst in 50 jaar dat een Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken naar Birma gaat. Vooruitlopend op het bezoek had president Obama gisteravond een telefoongesprek met Aung San Suu Kyi, de oppositieleidster die 15 jaar lang gevangen zat of huisarrest had. Volgens Obama heeft Birma kleine vooruitgang geboekt op het gebied van de mensenrechten. In verschillende Amerikaanse steden zijn arrestaties verricht tijdens acties van de Occupy-beweging. In New York werden ruim 240 demonstranten opgepakt en raakten bij confrontaties tussen betogers en de politie zeker 17 mensen gewond. De demonstranten hielden een mars door het financiële centrum van de stad. De acties waren bedoeld om stil te staan bij het begin van het protest twee maanden geleden. Minister Donner ziet niets in het plan van de Tweede Kamer om de rechtsprekende taak van de Raad van State ergens anders onder te brengen. De raad is nu zowel adviseur van de regering als de hoogste rechter bij geschillen tussen burgers en de overheid. Een kamermeerderheid vindt dat die twee taken niet in één orgaan thuis horen. Maar Donner, die wordt genoemd als nieuwe vicepresident van de Raad van State, vindt die dubbele functie geen probleem. De nabestaanden van vijf mensen die zijn overleden tijdens een maagoperatie hebben excuses gekregen van het Scheperziekenhuis in Emmen. Ook zullen ze zo snel mogelijk een schadevergoeding krijgen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid oordeelde vorige maand dat het Scheperziekenhuis te grote risico's nam bij maagverkleiningsoperaties. Voor 1 december moet duidelijk zijn of het Koninginnedagfeest van Radio 538 in Amsterdam wordt gehouden en waar. Het radiostation overlegt de komende weken met de gemeente over een alternatief voor het Museumplein. Burgemeester Van der Laan wil geen grote feesten meer in het centrum, omdat hij de veiligheid van de bezoekers niet kan garanderen. De gemeenteraad steunt hem. Het weer, nevelig en bewolkt. Later in de middag breekt mogelijk de zon nog even door. Het wordt 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staat een korte file op de A15 in de richting Europort.